Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Hari heeft bekend dat hij betrokken was bij de mishandeling van zakenman Koen Everink in de Amsterdam Arena. Dat meldt de Telegraaf op basis van politieverhoren. Hari zou hebben gezegd dat hij niet als enige verantwoordelijk is voor de verwondingen van Everink. Hij zou het slachtoffer één keer hebben geslagen. Daarna zou de andere Everink hebben geslagen. Een van die anderen is al opgepakt. Langs de snelweg A13 bij Delft is een neergeschoten man gevonden. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie vermoedt dat de man is neergeschoten in de buurt van treinstation Den haag Spoor. De politie kwam de man op het spoor door een ongeluk op de A13 waar twee auto's bij betrokken waren. Er zijn vijf mensen aangehouden. Een deel van hen zat bij het slachtoffer in de auto. Het andere deel zat in de auto die is aangereden. Of ze allemaal iets met de zaak te maken hebben is niet duidelijk. De A13 is bij Delft in de richting van Rotterdam afgesloten. Politie doet daar onderzoek. President Obama heeft in het geheim toestemming gegeven voor Amerikaanse steun aan de opstandelingen in Syrië. Zou begin dit jaar al gebeurd zijn, melden bronnen in Washington aan persbureau Reuters en de Amerikaanse tv-zender NBC. Met Obama's toestemming kunnen geheime diensten als de CIA het Syrisch verzet actief ondersteunen. Obama zou geen toestemming hebben gegeven voor wapenleveranties aan het verzet en wat de steun verder inhoudt is niet bekend. Het Witte Huis wil het verhaal niet bevestigen. Bij koffie- en theefabrikant Douwe Egberts is boekhoudfraude gepleegd. Dat is gebeurd bij de Braziliaanse tak van DE. moederbedrijf heeft een onderzoek ingesteld. Fraude vond plaats sinds 2009. Door de fraude valt de winst van DE in 2012 naar verwachting zo'n 50 miljard euro lager uit. Het weer, buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook later vanochtend nog buien. Pas middags vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is dicht tussen Delft en Delft-Zuid. Dat komt door een politieonderzoek.